9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De 40 militairen in opleiding in Oorschot... die eerder deze week met milde klachten naar huis waren gestuurd... blijken niet besmet met het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Defensie. De militairen van de opleidingseenheid in School Zuid... waren uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ondanks de negatieve testen blijven ze vooralsnog thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De overige medewerkers van School Zuid, die uit voorzorg naar huis werden gestuurd, gaan na het weekend weer aan de slag. De politie heeft vannacht een man neergeschoten in Bergen-op-Zoom. Volgens een woordvoerder zouden verdachten hebben gedreigd met messen. Agenten kwamen ter plaatse omdat een melding was binnengekomen... over een mogelijke ruzie in de relationele sfeer. De zaak wordt nu verder onderzocht door de recherche. In de Engelse stad Reading zijn drie mensen doodgestoken in een park. Nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden. Een man van 25 uit Reading. Eerder meldde Sky News dat de politie uitging van een terreurdaad. Maar de Britse politie benadrukt dat dat niet het geval is. Wat zijn motief wel was, is nog niet bekend. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. Een akoestische gitaar van Nirvana-zanger Kurt Cobain... heeft op een veiling ruim 5,3 miljoen euro opgebracht. Nooit eerder werd een gitaar voor zo'n hoog bedrag geveild. Cobain bespeelde de gitaar tijdens de opnames van het akoestische... en geroemde Nirvana-concert MTV Unplugged in New York in 1993. Dat was een half jaar voordat hij zelfmoord pleegde. De koper kreeg bij de gitaar ook de originele gitaarkoffer... waarop door Cobain onder meer stickers zijn geplakt. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en dan kan vanmiddag wat regen vallen.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 Met nu Crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber en zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. You have no heart. You have no shame. You take true love and give the blame. I guess that I should not complain. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? it or dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget. Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. Central Monday morning. maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Chiet zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. and my heart's undone een mail naar info at crossroadsmusic.nl turns the tide of new love will dry your eyes, your eyes, dry your eyes. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, country tiptopper. Sana, sana, culito de no sana hoy, sana mañana, mañana. man from Santiago played the birthday boy to sleep. That's the tale was told of me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. English dogs and roosters frolic on the floor. Fifteen Cuban minutes, lots of give and take. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Ploent, er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. He decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views, and not too much good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? they smell 20 miles away. Thomas said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this barrel seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them barrels. good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from my heart. it play. Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard says I en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week. Dag.